dat de ondertitels op tv steeds kleiner worden? Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA krijgt de komende vijf jaar 6 miljard dollar extra. President Obama zal dat volgens het Witte Huis morgen aankondigen als hij een toespraak houdt in het Kennedy Space Center. Eerder dit jaar kreeg Obama veel kritiek toen het Constellation-programma werd opgeheven. Daarmee zouden na 2020 Amerikaanse astronauten naar de maan terugkeren. Obama wil met een nieuw plan astronauten goedkoper en verder de ruimte inbrengen. Voordat het zover is, moeten kleine onbemande ruimtevaartuigen verkenningsmissies uitvoeren. Ook moet de NASA snel een nieuwe krachtige ruimteraket ontwikkelen. Met de nieuwe plannen van Obama worden onder meer 2500 banen gecreëerd bij de NASA. GroenLinks-leider Femke Halsema heeft de Torbekkenprijs gewonnen. Een onderscheiding voor politieke welsprekendheid. Volgens de jury toont Halsema aan dat in een tijd van hypes en vervlakking... het mogelijk is om inhoudelijk te debatteren... op een manier die voor het publiek goed te volgen is. Ook haar luisterend vermogen en scherpe timing werden geprezen. De Torbekkenprijs wordt eens in de twee of drie jaar uitgereikt aan een volksvertegenwoordiger. De jury beoordeelt de kandidaten op retoriek, presentatie en debatstijl. Eerdere winnaars waren onder andere Frits Bolkenstein en Hans van Mierlo. FC Twente heeft een dure misstap gemaakt in de race om het landskampioenschap. De Tukkers verloren in Alkmaar met 1-0 van AZ. FC Twente heeft nog een voorsprong van vier punten op Ajax. Maar de Amsterdammers kunnen vandaag in Tilburg met een zege op Willem II... de achterstand verkleinen tot 1 punt. Voorafgaand aan de wedstrijd is de spelersbus van FC Twente met stenen bekogeld. RKC Waalwijk is na één seizoen in de eredivisie gedegradeerd naar de eerste divisie. RKC verloor met 4-1 bij Heracles en kan daardoor de nummer 17 Willem II niet meer achterhalen. Het weer helder met minima rond 2 graden. Overdag zonnig met vanmiddag stapelwolken.